miljarden investering nodig voor de productie van nieuwe auto's. De top van Fiat wil alleen geld vrijmaken als de werknemers in de fabriek akkoord gaan met een verschraling van de arbeidsvoorwaarden. Als het personeel niet akkoord gaat, wordt de productie verplaatst naar Canada. Ruim 5000 werknemers mogen hun stem uitbrengen. Het referendum in Turijn duurt nog de hele dag. Het weer, vooral in het midden van het land veel regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen overdag overal regen, zaterdag wordt het droger.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 Hij was jarenlang de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ahold. Albert Heijn begon in 1949 bij de onderneming en stond van 1962 tot 1989 aan het roer van het bedrijf. Onder zijn leiding werd Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld. en kreeg daarvoor diverse onderscheidingen. In de jaren 90 stopte hij met werken en ging hij op een kasteel in Engeland wonen. Albert was de broer van Gerrit-Jan Heijn. Die werd in 1987 ontvoerd en vermoord. Albert Heijn is 83 jaar geworden. Het dodental van de overstroming in Brazilië is opgelopen tot boven de 460. Gevreesd wordt dat het uiteindelijk nog veel hoger zal worden doordat er veel vermisten zijn. In de zwaarst getroffen regio ten noorden van Rio de Janeiro zijn hele gezinnen onder de modder begraven. Onder de doden zijn ook vier brandweermannen die bezig waren met een reddingsoperatie. De nieuwe Braziliaanse president Rousseff heeft gezegd dat de schuld niet alleen bij moeder natuur ligt... Ze wezen erop dat het bouwen in risicogebieden eerder regel dan uitzondering is in Brazilië.